Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte is begonnen aan dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Dat is zo'n beetje het belangrijkste debat van het jaar in de Tweede Kamer. Rutte zal uitleggen waarom het kabinet volgens hem goede plannen heeft gemaakt voor 2023. En er staan nogal wat grote thema's in zijn aantekeningen. Eerst Oekraïne, dan koopkracht en dan komen ook alle zaken rondom de energierekening. Dan fysieke leefomgeving, dan justitie en bestuur, dan het sociale domein. Eh, en eh, daarna internationaal. De overige internationale onderwerpen buiten Oekraïne. Gisteren was er vooral kritiek op de koopkrachtplannen van het kabinet. Veel partijen vinden het te weinig en te laat. Bij de grens tussen Finland en Rusland was het gisteren aanzienlijk drukker dan op een normale woensdag, zegt de douane daar. Finse grenswachten zagen bijna 1700 Russen meer binnenkomen dan een week eerder. Waarschijnlijk gaat het voor een deel om mannen die bang zijn dat ze mee moeten vechten in Oekraïne. En je hoeft binnenkort niet meer bang te zijn voor ongewenste naaktheid in je DM's op Insta. Er komt een filter dat dickpics en andere blootfoto's automatisch blokkeert. En ook gescheld en bedreigingen worden door AI als het goed is herkend en tegengehouden. Je kunt er trouwens ook voor kiezen om dat filter uit te zetten. En de politie van Urk zat gisteren achter zo'n 50 jongeren aan. Niet omdat die iets hadden geflikt, maar gewoon voor de lol. Ze speelden Hunted. De jongeren moesten stempels verzamelen op een paar punten... terwijl ze uit handen probeerden te blijven van de politie. Ik wilde ze weten hoe het is om boef te zijn. Maar is net te laat, hè? Ja, moet bij het spellen. Ja, ze zijn eh, soms toch sneller op die gimpjes. Hoe voelde het om eh, achterna gezeten te worden door de politie? Ja, was leuk. Ja, ik ga nu veel met illegale dingen doen. Dat is echt zo. <laughs> grapje, grapje, grapje. De politie hoopt zo een betere band te krijgen met de jongeren in het dorp. Uiteindelijk werden er drie van hen een uur lang niet gepakt. En het weer nog. Op steeds meer plekken breekt de zon door.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 Que solo vive enamorada se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta ronda tan gitana, que yo siempre cantaré. banda gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 There are lonely woods we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the stars from all the battles that I fought.